Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Slovaakse parlement heeft een omstreden wet aangenomen. De laatste tijd zijn er grote protesten tegen geweest. De premier van het land wil dat de publieke omroep op de schop gaat... omdat die vijandig zou zijn. Je hoort correspondent Giembalduk. Nou ja, eigenlijk wordt de publieke omroep gewoon eh, afgeschaft en vervangen. De publieke omroep RTVS die eh, heeft nog negen dagen voordat die wordt opgeheven. Vanaf 1 juli komt er dan een nieuwe omroep. In de praktijk is dat een compleet nieuwe organisatie met een nieuwe directie, een nieuwe raad van bestuur. En ook voor een deel ook nieuwe journalisten die, zoals de verwachting is van critici, eh, meer onder het gezag van de regering Mofito komen te staan. En dus zou die nieuwe omroep waarschijnlijk veel minder kritisch zijn over de premier en zijn regering. Tegenstanders zeggen dat het een klap is voor de persvrijheid in het land. Maar de wet is dus toch aangenomen. Onlinebank Bunk gaat fraudeslachtoffers alsnog tegemoetkomen. Vorige maand bleek dat tientallen klanten waren opgelicht voor bedragen die opliepen tot 2 ton. De bank had niet de veiligheidsmaatregelen genomen die bij andere banken gebruikelijk zijn. Nick Wouters van de economieredactie. Het is een behoorlijke draai die Bunk gemaakt heeft. Want eerder zei de oprichter nog dat slachtoffers eigenlijk hun auto op straat hadden gezet... en de autosleutels hadden weggegeven. Het bedrijf zei toen niets voor de slachtoffers te kunnen doen... maar komt daar nu dus op terug. Klanten kregen bijna alle schade vergoed. En over ongeveer 12 uur trapt Nederland af tegen Frankrijk. We hebben al vaker gespeeld tegen de Fransen de laatste jaren. Dat ging vaak niet goed. Maar of ze vanavond ook zo zeker kunnen zijn van de winst in Frankrijk? Nou, de stemming bij Oranje zit er in elk geval goed in, zegt commentator Jeroen Elshoff. Het is zo dat iedereen inderdaad fit is. Ook Brian Brobby is helemaal fit, heeft gewoon meegetraind. En ze zijn, uh, zo zagen we gisteren op de persconferentie, vol zelfvertrouwen bij Nederland. AK zat naast Koeman. Ehm, ja, ze hebben gewoon, en dat is eigenlijk al sinds hier in de Duitsland in Wolfsburg gearriveerd zijn. En de wedstrijd en de prestatie tegen Polen heeft daarin ook geholpen. Natuurlijk vol zelfvertrouwen zitten er lekker in en hebben er heel veel zin in. En dat stralen ze echt aan alle kanten uit. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. En het weer nog, veel wolken en in het binnenland kans op een bui. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. Aan de kust zijn er opklaringen met af en toe een klein beetje zon.